Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. 39 politici hebben net officieel hun nieuwe werkplek gekregen. Want de Eerste Kamer is geïnstalleerd. Betekent dat alle 75 leden de eet af moesten leggen. Mevrouw W.J.M. Aarts te Schavenhagen. Voor 36 mensen was dit niks nieuws. Zij zaten er al eerder in. De rest is dus helemaal nieuw. Zij zijn vooral van de boer-burgerbeweging. Die partij is nieuw in de Eerste Kamer en met 16 zetels... Met meteen de grootste. Twee TBS-patiënten die vorig jaar uit de Pompelkliniek in Nijmegen ontsnapten... konden dat doen omdat er niet goed op hen werd gelet. Dat zegt de inspectie. Dat waren signalen als hoe vaak ze bij elkaar zijn... en ook bijvoorbeeld het belgedrag eh, en het bezoekgedrag. Beide hebben over de 6000 keer getelefoneerd in twee maanden tijd. Mogelijk was dat met mensen die hen van buitenaf hielpen met de ontsnappingen. De inspectie vindt ook dat de kliniek te weinig heeft geleerd van eerdere ontsnappingen. Er staat inmiddels wel een tweede hek om de kliniek heen van 5 meter hoog. Applaus en felicitaties van het Nederlands elftal en bondscoach Koeman. Ja, allemaal voor Nathan Ake. De voetballer sloot vanochtend aan bij het team. Die zijn bij elkaar voor de Nations League. Maar Maakey kwam later omdat hij de Champions League finale nog moest spelen. En winnen. Met zijn club Manchester City. Morgenavond dan speelt Oranje tegen Kroatië. Met opnieuw temperaturen richting de 30 graden... kiezen veel mensen die een dagje vrij hebben voor het strand... terras of verkoeling achter de ventilator. Je in een skipak hijsen is ook nog een optie. Verslaggever Harro Brouwer kwam in Zoetermeer Marije en haar vriendin tegen. Die doen daar een cursus snowboarden. We hadden dat al een paar weken geleden gereserveerd... en toevallig is het nu 30 graden buiten. Dat komt extra goed uit. Ja, vind je het fijn om nu hier binnen te zitten in de kou? Het is min 5 graden hier, dus ik snap wel dat dat een beetje de uitdaging is, ja. Hoe is de sneeuw? De sneeuw is hartstikke goed. Er is nog bijna niemand op gesnowboard, dus dat is hartstikke fijn. Ja, het weer buiten dan, nog steeds warm. 26 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden.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 Does anyone wanna go dance up on the roof? If you dare, dream of yesteryear. In the air, do a step with prayer, a step, get your back. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof?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 Does anyone gonna go waltzing in the garden? Does anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up no one stayed in downtown eres parte.